Publiek, <laughs> het is een ware toer. Het met iets niet te komen. Daarom heb ik een lachcouplet op repertoire genomen. De wereld is vol in deze droeve dagen. Ik lach om al die narigheid. Waarom zou ik gaan klagen? <laughs> <laughs> Ik ben een eigenaardige man. <laughs> Ik leef wanneer <laughs> ik lachen kan. Ik lach me soms al ben ik arm. Een kronkel in mijn darm. <laughs> ik zat laatst met een vriend van mij, een aardige watte peer. Daar liep ons een voor voorbij, onder het huis waar. keren. Zij tot mijn vriend, zeg, zie je dat? Drie neuzen heeft hij, Janus. Hij sprak, je bent een dronken gek. Je moet zeker nog wat pikken Danus. <laughs> <laughs> Hij trekt de neus aan iedere schoen. <laughs> Die derde neus was een mop. <laughs> Nou, die draagt hij aan zijn kop. Ik heb een leuke het was een aardig katje. Ze leefde netjes met haar man in een provinciestadje. Ze deed al liefde op haar tijd, maar één ding kon haar hinderen. Ze kreeg niet gauw wat zij graag wou. Een man en lieve kinderen. <laughs> Ik zag haar deze week. <laughs> maar ze was totaal ontbreekt. <laughs> Had drie kinderen tot verdriet. <laughs> Maar een man had ze nog niet.